7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet moet noodmaatregelen nemen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken. De veestapel moet flink worden ingekrompen en de maximumsnelheid per direct omlaag. Dat staat in een advies van een commissie onder leiding van oud-minister Remkes, meldt het AD. Door een recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofemissies liggen duizenden bouwprojecten in Nederland momenteel stil. Malta heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd... naar de moord op een prominente onderzoeksjournalist in 2017. De Raad van Europa had op het onderzoek aangedrongen... en de regering op Malta een ultimatum gesteld. De journaliste kwam twee jaar geleden om het leven door een autobom. Ze stond bekend om haar onderzoek naar corruptie... en mogelijke banden tussen de regering en de georganiseerde misdaad. Er zijn inmiddels drie verdachten opgepakt in verband met de moord. De IJslandse publieke omroep heeft een boete van 5000 euro gekregen van de EBU, de organisator van het Songfestival. Aanleiding is het IJslandse optreden in Israël afgelopen mei. Een van de dansers toonde toen een banner in de kleuren van de Palestijnse vlag met het woord Palestina. Volgens de EBU is het niet toegestaan om politieke boodschappen uit te dragen in de uitzending. De IJslandse omroep maakt bezwaar tegen de boete omdat ze niet verantwoordelijk is voor het gedrag van deelnemende artiesten de aangekondigde bestorming van de luchtmachtbasis Area 51 in de Verenigde Staten is uitgebleven. Er zijn ruim 2000 mensen naar het complex gekomen, maar die willen feesten. Drie mensen zijn opgepakt. De autoriteiten waren bang voor een bezetting van het terrein na een oproep op Facebook. Over Area 51, waar spionagevliegtuigen worden getest... gaan al lang verhalen dat er ufo's te zien zouden zijn. Onlangs werden er twee Nederlandse YouTubers opgepakt. En dan het weer. In de ochtend kans op een lokale mistbank. Later breekt de zon door en wordt het zo'n 21 tot 25 graden. Morgen kan het nog een graadje warmer worden.